Dit is Jeroen Kumaan met het NOS Journaal. Het referendum over afscheiding 90% ja heeft gestemd. Van de 5,3 miljoen Catalaanse kiezers hebben er ruim 2,2 miljoen hun stem uitgebracht. Regio-president Puigdemont zei in een tv-toespraak dat de Catalanen het recht hebben verdiend om een eigen staat te vormen. De volksraadpleging was door de Spaanse rechter verboden... en is door hard politie-ingrijpen zeer onrustig verlopen. Volgens de Catalaanse autoriteiten zijn meer dan 840 mensen gewond geraakt. De twee vrouwen die worden verdacht van de moord met zenuwgas... op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontkennen schuld. Ze zeiden bij de start van het proces in Maleisië dat ze dachten dat ze meewerkten aan een grap voor een verborgen camerashow. Kim Jong-nam werd in februari op het vliegveld van Kuala Lumpur aangevallen. Noord-Korea zou de opdracht hebben gegeven, maar het land ontkent elke betrokkenheid. Als de staking op basisscholen van donderdag niets oplevert... dan leggen de leraren in november zeker twee dagen het werk neer. Dat zegt belangengroep PO in actie in de Volkskrant. De, P, de groep heeft eh, de plannen voor nieuwe stakingen nog niet besproken met de bonden... met wie ze samen optrekken. De Algemene Onderwijsbond is verrast en noemt zelfstandige nieuwe stappen ongebruikelijk. Een GGZ-instelling in Zuid-Limburg stopt binnen enkele weken met de jeugdzorg aan een nog onbekend aantal kinderen. Tegen NRC zegt de instelling Mondriaan dat door gemeentelijke bezuinigingen dezelfde zorg door steeds minder medewerkers geleverd moet worden. Volgens een bestuurder wordt de werkdruk daardoor onverantwoord hoog. Bij Mondriaan zijn nu nog zo'n 500 kinderen in behandeling. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dodelijke steekpartij van gisteren in Marseille. Bij het grootste treinstation van de stad stak een man twee vrouwen dood. Volgens het aan IS gelieerde persbureau was de man een soldaat van IS. Het weer, eerst grijze regenachtig, vooral in het oosten. Later trekt de regen weg, maar vallen er verspreid nog wel wat buien, afgewisseld met zon. En het wordt 15 tot 17 graden.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 that you should discover. You can't trust a girl on judging by the cover. They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or They'll leave you penniless. With desire. Desire. I can't find a key without you.